Broekers zou nu mogelijk gemeenten willen dwingen om plaatsen beschikbaar te stellen. Kamervoorzitter Bergkamp heeft het in een brief aan bijeenpolitica Simons opgenomen voor ondervoorzitter Tellegen. Simons had een klacht ingediend tegen haar optreden. Ze voelde zich geïntimideerd door een opmerking van PVV'er Beertema, maar kreeg van Tellegen het woord niet. De kwestie liep hoog op toen Simons bleef aandringen. De brief zelf van voorzitter Bergkamp aan Simons is niet openbaar gemaakt. Wereldwijd stoppen steeds meer verpleegkundigen met hun werk, werk vanwege de hoge werkdruk door de coronapandemie. En ook komen er veel burn-outs voor. De internationale koepelorganisatie van verpleegkundigen zegt dat het aantal zorgverleners dat binnen een jaar wil stoppen is verdubbeld tot 20 à 30 procent. Voorafgaand aan de pandemie was er al een tekort van 6 miljoen zorgverleners wereldwijd. Daarbij komt dat er in de nabije toekomst nog eens bijna 5 miljoen mensen afzwaaien omdat ze met pensioen gaan. Vuurwerkverkopers krijgen naast de algemene steunregelingen dit jaar... een iets ruimere compensatie voor het vuurwerkverbod dan vorig jaar. Toen kreeg elke ondernemer een bedrag van 3500 euro. Omdat er nu voor het tweede jaar op een rij een verbod geldt... op het verkopen van consumentenvuurwerk... en de sector zich daar niet op heeft kunnen voorbereiden... wordt het bedrag verhoogd naar 4500 euro. Het weer in het zuiden en westen van tijd tot tijd regen. In de Limburgse heuvels kans op natte sneeuw.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 Where there's no competition and you render my condition, though improbable, it's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify so things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified I'm drowning Like I'm running out of air I, ah, Why do I feel like I'm falling When I'm nowhere near the edge I, ah, Just let me know Can you be the one to hold And not let me go I need to know Could you be the one to call When I lose control some patience.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 jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.